4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Brussel hebben de 27 regeringsleiders van de EU vannacht in groepjes overlegd... over de begroting en het coronaherstelfonds. herstelfonds na drie dagen is er nog steeds geen akkoord. Nederland en andere zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit dat fonds, tot grote ergernis van andere landen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft gisteravond de EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Hij herinnerde de leiders eraan dat er met meer dan 600.000 coronadoden in de wereld niet alleen een medische crisis is, maar ook een economische crisis. De man die zaterdag was opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes is vrijgelaten. De 39-jarige man uit Rwanda was geen verdachte, maar werd wel verhoord. Hij werkte als vrijwilliger voor het bisdom en was vrijdagavond verantwoordelijk voor de sluiting van de kathedraal. Justitie in Nantes gaat ervan uit dat de brand is aangestoken omdat het vuur op drie plaatsen in de kerk is ontstaan. Vanaf een Japanse ruimtebasis is de eerste Marszonde gelanceerd van de Verenigde Arabische Emiraten. De zonde komt begin volgend jaar aan bij Mars en gaat twee jaar lang metingen verrichten aan de atmosfeer van de planeet. Die moeten helpen duidelijk te maken hoe waterstof en zuurstof verdwijnen uit de ijle dampkring van Mars op een veiling in de VS heeft de stuurknuppel waarmee astronaut Neil Armstrong het Apollo-ruimtevaartuig naar de maan stuurde 324.000 euro opgebracht. Vier keer meer dan verwacht. Ook de stuurknuppel van de tweede man, Buzz Aldrin, werd geveild. Die ging voor 224.000 euro naar een nieuwe eigenaar. Het weer bewolkt en wat regen, maar vanuit het westen opklaringen. Minimaal rond 13 graden. Overdag droog en afwisselend stapelwolken en zon.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 Don't forget you told me that You'll always pick up, pick up when I call. I take a left to go It's everywhere and take a left to go take a left to go ritme van Zandvoort. 106.9. Dit is ZFM. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know then they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. you're king. And I don't really care for gold things. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Blend ladies. Blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my room! Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool.